Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de Zwitserse plaats Schaffhausen is de politie bezig met een klopjacht... op een man die rondloopt met een kettingzaag. Daarmee heeft hij vijf mensen verwond. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Er wordt onder meer met helikopters gezocht naar de man. De politie heeft een foto van hem, maar het is niet bekend wie hij is. Inwoners van Schaffhausen krijgen het advies om binnen te blijven. De brandweer wil met panzervoertuigen de brand in de grotten tussen Kanen en Maastricht blussen. Het leger wordt daarom om hulp gevraagd. De panzervoertuigen zouden veilig de grotten in kunnen rijden, ook als er brokstukken naar beneden komen. De brandweer gaat ook zuurstof in de grotten blazen om het vuur aan te wakkeren. Nu smult het hooi vooral. Vanochtend werd bekend dat twee mannen uit België zijn opgepakt... omdat ze het vuur vermoedelijk hebben aangestoken. De twintigers zitten niet meer vast, maar blijven nog wel verdachten. President Trumps schoonzoon Jared Kushner heeft voor de presidentsverkiezingen naar eigen zeggen vier keer contact gehad met de Russen, maar daarbij niet besproken hoe ze konden samenspannen tegen Hillary Clinton. Kushner schrijft dat in een verklaring, vlak voordat een senaatscommissie hem gaat verhoren over zijn contacten met Rusland. En de tientallen vakantiegangers op Kos, die na de aardbeving daar meteen terug wilden naar huis, zijn weer thuis. Reisorganisaties hebben extra terugvluchten geregeld om mensen op te halen die hun vakantie niet wilden afmaken. Maar nou, klanten die nog een vakantie voor de boeg hebben en niet meer naar Kos willen, kunnen hun reis gratis omboeken naar een andere bestemming. Het weer, stevige buien, maar ook wat zon. Boven de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer is ook kans op onweer en waterhozen.